Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Alphen aan de Rijn zoeken reddingswerkers nog steeds naar slachtoffers... in het puin van de ingestorte panden... waar vanmiddag twee bouwkranen en een brugdeel op terecht kwamen. Eerder vandaag is een man ongedeerd onder het puin vandaag gehaald. Hij vluchtte samen met een andere man uit een winkel die instortte. Die andere man raakte volgens de brandweer bedolven onder enkele brokstukken. Hij is bevrijd en had last van zijn heup. Verder is niets bekend over zijn toestand. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog steeds onduidelijk... zei de lokale burgemeester in een korte persconferentie. Aanvankelijk meldde de veiligheidsregio dat er 20 gewonden zijn, maar het aantal lijkt te hoog ingeschat. Op dit moment wordt nog in één pand gezocht. Het parlement van Kosovo heeft ingestemd met grondwetswijzigingen die een nieuw oorlogstribunaal mogelijk maken. Het gaat dan om berechting van misdrijven die Kosovaarse opstandelingen pleegden tijdens en kort na de oorlog met Servië in 1999. Waarschijnlijk wordt het tribunaal gevestigd in Den Haag. Al sinds de oorlog, waarin rebellen vochten voor de onafhankelijkheid van Kosovo, gingen de geruchten dat Albanese-Kosovaarse strijders oorlogsmisdaden hadden begaan. Vorig jaar concludeerde een speciaal onderzoeksteam dat daar intussen ook harde bewijzen voor zijn. Een speciale commissie van de Britse politie gaat onderzoek doen naar beschuldigingen van kindermisbruik door voormalig premier Sir Edward Heath. De politie heeft de beschuldigingen begin jaren 90 mogelijk niet serieus onderzocht. Heath leidde van 1970 tot 1974 een conservatieve regering, totdat hij plaats moest, zijn plaats moest afstaan aan Margaret Thatcher. Hij overleed in 2005 op 89-jarige leeftijd. De zaak werd in de jaren 90 aanhanger gemaakt. De Nederlandse waterpolosters hebben in Kazan ten koste van Rusland de halve finales van de WK bereikt. De ploeg won met 10-9 van de drievoudige Europese kampioen die op WK's vier keer brons veroverde. Het wordt het eerst in 17 jaar dat Rusland wordt verslagen. Het weer, komende nacht kan er een bui vallen. Morgen overdag trekken er meer buien over het land, soms ook met onweer.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 De hoogste tijd voor CFM Cinema, samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. En je weet het, het eerste uur nogal wat popmuziek uit films... en het tweede uur wat meer romantische en klassieke muziek. En we hebben ook altijd een hit van de maand. En daar heb ik eigenlijk vorige week de eerste keer al kunnen draaien. En dat is uit een tv-serie. En dat is de tv-serie eh, True Detective. En daarvan de titelsong. Mooie muziek. Wordt gezongen door de Handsome Family. From Any Road. uit de serie True Detective, een Amerikaanse televisieserie. Eh, wordt vanaf eigenlijk eh, vorige week uitgezonden op Canvas, serie 1. En ik begreep dat op betaaltelevisie inmiddels serie 2 te zien was. Het is wat ze noemen een antologie-serie. Dat betekent dat elk seizoen een andere zaak wordt belicht. Eerste seizoen, True Detective, eh, gaat over de twee detectives Russ Cole en Martin Hart... tijdens een 17 jaar durende klopjacht aan de daden van een bizarre moord in Louisiana in 1995 zit hele mooie muziek in. En eh, om een beetje in de sfeer te blijven doe ik er nog één uit die serie. En dat is het nummer Train Song. Eh, wordt gezongen door Fasti eh, Bunyan. Een eh, Engelse zangeres geboren in Newcastle. Singer-songwriter. En mooie muziek is ook verwerkt in deze leuke... nou, nee, moet ik zeggen... dreigende, spannende serie. Maar The Handsome Family... dat is de hit van de maand. En daar zal ik in augustus altijd mee beginnen dus. tijd voor een, muziekje onder een reclame. En dat is deze keer een hele bekende Concerto pour une voix. Danielle Licardi. En dat zat onder Jumbo.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 gespeeld door Tom Hanks. Zijn laag IQ weerhoudt hem er niet van om een grote rol te spelen... bij diverse belangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis. Zo zien we hem in Vietnam vechten, Elvis en, en John F. Kennedy ontmoeten enzovoort. En tussen deze gebeurtenissen door komt hij eens in de zoveel jaar zijn grote liefde Jenny tegen. Nou, ik heb deze keer gekozen voor de, niet alle muziek van Ellen Silvestri... maar de popmuziek om de tijd te schetsen. En ik heb een beetje gekozen voor de hippie tijd. En eh, onder andere deze muziek, The Fifth Dimension. in. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen. Zonneschijn natuurlijk. En dat hadden we vandaag. Mooie temperatuur. Lekker weer. Top weer. En dat past, eh, eh, deze muziek past natuurlijk bij, een, eh, ja, bij de zomer zou ik zeggen. En dat geldt ook voor de volgende. En allemaal op de soundtrack van Forrest Gump. deze soundtrack Forrest Gump film 1994 zitten eigenlijk twee cd's bijgevoegd met al deze muziek. En daar staat ook deze knaller op, Harry Nilsson. Zat natuurlijk ook in Midnight Cowboy.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 Anita Veldkok. En die vertelde eigenlijk ook dat ze het optreden het eerste half uur altijd vreselijk vond. Omdat ze helemaal stijf van de zenuw stond. En ik ben een biografie van Joe Jackson aan het lezen. Dat eigenlijk precies hetzelfde. Dus heel veel artiesten hebben dat toch wel. Dat eh, ze het moeilijk vinden om voor een groep mensen op te treden. En dat ze echt altijd een drempel over moeten. Dat geldt niet voor Jackie de Shannon. What the World Need Now Is Love.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 Oh, listen, Lord. Burt Bacharach eh, sound zit erin. Hè? Dat koperwerk, je hoort het meteen, dat ritme. Eh, dus dat is prachtig. En dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer. Dat is ook uit My Best Friend's Wedding.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 Namelijk uit de Blues Brothers. Ik draai er gewoon een paar, want die film is uh, aanstaande donderdag 6 augustus is hij weer eens op televisie. Muzikale komedie van John Landis met John Belushi, Dan Aykroyd, Carrie Fisher, Cap Galloway. De criminele broers Jack en Elwood besluiten hun vroegere bluesband weer nieuw leven in te blazen... om geld te verzamelen voor een katholiek weeshuis waar ze zelf grootgebracht zijn. We beginnen met Sweet Home Chicago. Georgia, made Het is uh, ongelooflijk hoe een band een zaal in vervoering weet te brengen. En dat lukte natuurlijk heel goed bij de Blues Brothers met dat optreden. En ja, dat, eh, wat ik vond het heel leuk vond aan de, dat was het bewegingspatroon bij de danspasjes van Dan Aykroyd. Hij liet niet de hele film zien, maar soms zat het erin. In Saturday Night Live, daar kon je ook zijn pasjes zien. Ben ik altijd een tijdje loers op geweest, zulke mooie pasjes. Eh, ik draai er nog één, de grootste hit uit film. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. us rope throwing Brenda. Soon we'll be living high and wild. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my ride. Move em on, hit em up, hit em up, move em on, move on, hit em up, rawhide, cut em out, ride em in, ride em in, cut em out, cut em out, ride em in raw. van de Blues Brothers. Dat klonk goed. Eh, origineel natuurlijk. Frankie Lane heb ik onlangs nog gedraaid, dacht ik, in eh, het Western kwartier. Dus een mooie overgang naar de Western muziek. En ik heb deze keer twee mooie films uitgezocht. Eén film die heet Rango, zal ik wel iets over vertellen. Maar ik begin met het draaien van de Rango-suite Hans Zimmer. suite van eh, Hans Zimmer, de Rango eh, suite. Rango is een animatiefilm van Gore Verbinski uit 2011... Eh, met stemmen van onder andere Johnny Depp, Ned Betty, en Ray Winston. Een chameleon met acteeraspiraties raakt per ongeluk verzeild in de woestijn. In een stoffige westernstadje bemerkt hij dat er ernstig watertekort heerst. En omdat de bewoners denken dat hij een hele Piet is, een echte westernheld... hopen ze dat hij misschien kan helpen geestige animatiefilm, hommage aan en een persiflage op het western genre. De personages zijn geweldig leuk, de dialogen zijn scherp en puntig. En ook leuk, de handeling wordt toegelicht door een mariachi-orkestje van nogal morbide uiltjes. Kwalitatief hoogwaardig vermaak voor jong en oud. Oscar voor de beste animatiefilm. Heb je hem gezien? En wil je hem nog een keer zien? Dat kan, want hij is vrijdag 7 augustus om half negen op RTL 7 te zien. Ik draai nog een paar stukjes uit. Het is gewoon geinige muziek. Of je vindt het prachtig of je vindt het niks. De meningen over deze soundtrack zijn verschillend. Ik vind hem zelf heel leuk. Lizard for Lunch. ontzettend veel korte stukjes. Dit is bijvoorbeeld een mooie, de sunshine, de sunset shot. I could be anyone. Ja, eigenlijk een hele leuke soundtrack voor mijn gevoel. Dus eh, heb je hem nog niet gezien, de film? Ga absoluut kijken. Zeker een aanrader. Heel veel sterren en ook nog een Oscar-nominatie eh, gehad. Eh, tijd voor een echte western. Hour of the Gun, een Amerikaanse western uit 1967... onder regie van John Sturges. De film werd destijds uitgebracht onder de titel De Vijf Getekende. Het verhaal, de bendeleider Ike Clanton tracht met geweld de stad Thompson in Arizona in handen te krijgen. Zijn bende schiet de broers van sheriff Wyatt Earp neer. Herb houdt een klopjacht naar de daders. Nou, dan weten we het wel. De muziek van Jerry Goldsmith. The Hour of Gun. eerste uur van CFM Cinema. Met veel popmuziek en mooie westernmuziek uit film Rango. En eh, ook uit de The eh, Hour of the Gun. Daar zal ik nog één nummer van draaien. Ja, we hebben eh, nog een uur te gaan. Daar staan mooie films. Uh, Clockwork Orange, Le Petit Nicolas. Inglorious Bastards zie ik op het lijstje staan. What Woman Wants, Angelique, City of Angels. Nou, dat is hele mooie muziek. Het laatste nummertje voor de klok van tien En ik hoop dat je naar de klok van tien er eh, weer bij bent bij CFN Cinema. Mijn naam is Auke Beuving. En we gaan rustig verder met nog een nummertje uit The Hour of the Gun. De, uh, eh, de titelmuziek. Even tijd om een drankje in te tappen zou ik zeggen. muziek uit The Hour of the Gun. Tot na tienen.